Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het valt reuze mee met het aantal faillissementen in ons land. Het CBS was begin dit jaar bang voor een enorme hoos... omdat alle coronasteun is gestopt, maar die hoos die is er niet... Volgens economiecollega Lisa Schallenberg is er wel iets anders aan de hand. Dan zie je dat het aantal opheffingen wel oploopt. En dat kan inderdaad eh, op wijzen dat bedrijven die in zwaar weer verkeren... besluiten om zelf de stekker eruit te trekken... en het niet aan te laten komen op zo'n faillissement. Bij die opheffingen waren ook veel eenmanszaakjes... zoals fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten. Het kan ook gewoon zijn dat die nu weer ergens in dienst zijn... omdat veel grotere bedrijven personeelstekorten hebben. En er moeten strengere regels komen voor zwemmen in rivieren, kanalen en grachten, vinden provincies en gemeenten. Volgens hen plonzen steeds meer mensen in het open water en dat kan link zijn. De waterkwaliteit is soms niet al te best of er varen ook veel bootjes. Dat moet dus beter in de gaten worden gehouden, zeggen die overheden in Trouw een voetbalclub in het Twentse Losser wordt misschien toch vervolgd voor een ongeluk met een platte kar. In mei ging het mis toen een team daar zijn kampioenschap wilde vieren door met die kar een rondje te rijden door het dorp. In een bocht sloeg het ding om en raakte 20 jongeren gewond. Volgens RTV Oost had de club helemaal geen vergunning voor dat ritje. En in München barst vandaag een knaller van een sportevenement los. 9 EK's tegelijkertijd. Er wordt onder meer gezwommen, gefietst, geklommen en gekanoot. En Nederland is ook goed vertegenwoordigd. Dat zegt sportverslaggever Eline de Zeeuw. Er zijn in ieder geval behoorlijk wat Nederlandse sporters naar München afgereisd. Meer dan 100 zijn het er zelfs. Dus echt een hele hoop. En in elk van de negen sporten is ook wel in ieder geval één Nederlander vertegenwoordigd. De atletiekunie die vaardigt de meeste sporters af, maar liefst 60 atleten. Het idee om in één stad met zoveel tegelijk allemaal te gaan zweten... komt van een sportmarketeer die dacht dat zo'n mini-Olympische Spelen een goede magneet zou zijn voor sponsors. En het weer nog opnieuw overal zonnig. En het wordt nog warmer dan gisteren. Op het strand maximaal een graad of 29. In het binnenland kan het wel 33 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 No solo de pan vive el hombre y no excusas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Déjate guardar guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos destino salió. station met patent ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher I sit on top of you.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 omdat de energierekening anders te veel oploopt. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 76.000 bedrijven opgeheven. En dat is het hoogste aantal sinds 2007, meldt het CBS. Vooral veel ZZP'ers, zoals fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten, stopten ermee. Een Russische militaire basis op de Krim die afgelopen week is aangevallen is zwaar beschadigd.